In Amsterdam was de partij van Ascher in 2012 nog de grootste met bijna 36 procent van de stemmen. Nu krijgt de partij nog maar 8,5 procent. GroenLinks is nu de grootste partij in de hoofdstad, gevolgd gevolgd door D66. Ook in Groningen is de PvdA gekelderd van 36 naar 8 procent. In Groningen is D66 nu de grootste, daar staat GroenLinks op 2. Inmiddels is ruim 20 procent van de stemmen geteld. In het buitenland is opgelucht gereageerd op de verwachte verkiezingsuitkomst in Nederland. Diverse landen hebben VVD-leider Rutte gefeliciteerd, omdat zijn partij veruit de grootste is geworden. Ze zijn blij dat de pro-Europese partijen de verkiezingen hebben gewonnen en niet de PVV. Nederland wordt gefeliciteerd met het afremmen van de opmars van extreem rechts in Europa. Een rechter in de Amerikaanse stad Hawaii heeft het nieuwe inreisverbod van president Trump opgeschort. Dat deed de rechtbank een paar uur voor het van kracht zou worden. De staat Hawaii had de rechter gevraagd het nieuwe inreisverbod op te schorten omdat het decreet discriminerend zou zijn. Trump kwam begin deze maand met een nieuw inreisverbod nadat de eerste versie ook was opgeschort. In het nieuwe verbod staat dat mensen uit zes overwegend islamitische landen tijdelijk geen visum krijgen. Dat zou nodig zijn om islamitische terroristen te weren uit de VS.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 En ik zie wel wat ik als gemaakt kan, dan blijf ik doorgaan. Ik pak een douche, ik ga mijn houwer, kies een broekje met wat shower. Pak een t-shirt met een print, dat het lachen is. Dan op beneden, op de kast van handschoenen mee.